Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn vandaag minstens 31 Palestijnen gedood, onder wie zeven kinderen. Dat melden ziekenhuizen in het gebied. Daarmee is het een van de dodelijkste dagen sinds het staakt het vuren dat in oktober inging. Bij de aanvallen werden onder meer een tentenkamp, een appartementencomplex en een politiebureau geraakt. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op doelen van Hamas en islamitische jihad... die zich volgens Israël niet houden aan de voorwaarden voor het staakt het vuur. De voormalige Britse prins Andrew is te zien op de gisteren gepubliceerde foto's uit de Epstein-zaak. Dat meldde Britse media. Hij hangt op zijn handen en knieën boven een vrouw die aangekleed op de grond ligt. De context van de foto is niet duidelijk en ook is niet bekend wanneer de beelden zijn gemaakt. Gisteren werden miljoenen documenten en tienduizenden beelden vrijgegeven uit de zaak tegen Jeffrey Epstein. Democraten in de VS zeggen dat er nog altijd stukken worden achtergehouden. Op twee plekken in Iran zijn explosies geweest. Dat gebeurde in de zuidelijke havenstad Bandar Abbas en in de stad Avas. Dat melden Iraanse media. Er wordt gesproken over zeker vijf doden. Volgens staatsmedia was de ontploffing in Avas een gasexplosie. Een Iraans persbureau meldt dat de explosie in Bandar Abbas werd veroorzaakt door een gaslek. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn de afgelopen tijd toegenomen. President Trump dreigde ook al met een aanval op Iran. De Nederlandse waterpolosters zijn door een overwinning op Hongarije... dichter bij de halve finales op het EK. Op het Portugese eiland Madeira won Nederland in een pittig duel met 5-4. Morgenavond speelt Nederland het laatste duel in de groepsfase... De waterpolosters spelen dan tegen Spanje. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op regen. Morgen op veel plaatsen een grijze dag bij 1 graad in het noorden en 9 graden in het zuiden.